leven duurt maar even. Alles in het leven gaat voorbij. Mooie dingen die je wilt beleven. Als een schaduw vliegen ze dat dit zo niet verder meer kan gaan. Arm, rijk, blank of zwart, waarom toch zo apart? We zullen aan onszelf ten onder gaan. Eens dan zullen wij gelijk zijn net zoals we eenmaal kwamen is voorbij. Voor hen die nooit de zon van het leven zagen. Alles in het leven duurt maar even. Alles in het leven gaat voorbij. zullen begrijpen dat dit zo niet verder meer kan gaan. Armrijk rijk, blank of zwart, waarom toch zo apart? We zullen aan onszelf ten onder gaan. Eens dan zullen wij gelijk zijn, net zoals we eenmaal kwamen. Eens dan is het voorbij, voor hen die nooit de zon van het leven zagen. Alles in het leven duurt maar even. Alles in het leven gaat voorbij. als een schaduw vliegen ze voorbij. Toch komt de tijd dat wij zullen begrijpen dat dit zo niet verder meer kan gaan. Armrijk vlak of zwart, waarom toch zo apart? We zullen aan onszelf ten onder gaan. zo apart. We zullen aan onszelf ten onder gaan.